En op het voortgezet onderwijs kunnen ook leerlingen worden getest... als er iemand in hun klas besmet is. Goed nieuws vindt de Onderwijsbond, maar het is nog niet genoeg. De vlag gaat pas uit eh, als iedereen gevaccineerd is en dat het onderwijsproces eh, gewoon door kan gaan dan gaat de vlag pas uit. De eerste lading zelftesten wordt zo dus uitgedeeld op basis- en middelbare scholen. Later kunnen ook mbo's, hbo's en universiteiten ermee aan de slag. ABN AMRO heeft met het Openbaar Ministerie afgesproken dat de bank een enorm bedrag moet aftikken. ABN deed te weinig om witwassen te voorkomen en moet daarom 480 miljoen euro betalen. In ruil daarvoor wordt de bank niet vervolgd. In het Brabantse dorp Maarhezen heeft de politie een flinke stapel ecstasy gevonden. 9 kilo aan pillen lagen in een boodschappentas in een auto. Twee mannen die daarin zaten zijn opgepakt. De drugs zijn bij elkaar ongeveer 80.000 euro waard. Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland hebben samen een huizenplan bedacht... Ze kunnen de komende jaren dik 200.000 extra huizen uit de grond stampen, zeggen ze. Klopt, dat is fors. Eh, tegelijkertijd zien wij ook dat er, nou ja, met corona zie je dat nu ook al aantrekken, eh, mensen meer bereid zijn om ook eh, langere afstand van, hun, van hun werk te wonen. Maar er moet wel wat tegenover al dat bouwen staan. De provincies willen vooral betere spoorverbindingen naar onder meer de Randstad en Duitsland. Daar is bijna 10 miljard euro voor nodig. De meeste extra huizen moeten in Flevoland komen. Het weer, wolk en zon wisselen elkaar af vandaag. Later kan vooral in het zuiden een bui vallen. Het wordt 13 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat de file op de N208 Sassenheim richting Velserbroek. Tussen Lisse en de aansluiting met de N207 is de vertraging ruim 20 minuten.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 No diggity. I got to bag it up. I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up. Yeah. I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up. I like the way you work it.